uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Tientallen scholen voor speciaal onderwijs hebben te maken met flinke wachtlijsten. Hierdoor zijn de klassen veel te groot of zitten kinderen noodgedwongen thuis... blijkt uit onderzoek van reporter Radio van kro en CRV. Kinderen met een lichamelijke beperking of gedragsproblemen... moeten sinds 2014 zoveel mogelijk op reguliere scholen blijven... Maar leerkrachten klagen dat ze de andere leerlingen te weinig aandacht kunnen geven. Daarom wordt weer vaker doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs zegt dat er dit jaar extreem veel nieuwe aanmeldingen zijn. De NAM heeft vorig jaar gedreigd om de gaskraan voortijdig dicht te draaien... waardoor de energievoorziening in Nederland in gevaar had kunnen komen. Dat meldt RTV Noord op basis van een geheim verslag dat de omroep heeft ingezien. De uitspraak zou zijn gedaan in een gesprek met het ministerie van Economische Zaken... over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning. Veel schooldirecteuren zijn voor een verbod op het inhuren van leerkrachten via uitzendbureaus. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Vereniging Schoolleiders en de Volkskrant onder bijna 600 schooldirecteuren. Door het lerarentekort zijn scholen steeds vaker genoodzaakt leraren in te huren via uitzendbureaus. Maar dat is vaak duurder dan wanneer ze zelf iemand in dienst nemen. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel heeft bij de Verenigde Naties een pleidooi gehouden voor seksuele rechten en gezondheidszorg voor vrouwen. Dat deed ze samen met 58 andere landen. Aanleiding is een verklaring van de Verenigde Staten en twaalf andere landen... om het recht op seksuele voorlichting of abortus te beperken. Minister Kaag noemde vrouwenrechten een kanarie in de kolenmijn. Als het daar niet goed mee gaat, volgen andere rechten ook, Zijn ze in New York.